Martijn van Beek met het NOS-journaal, onder wie 32 kinderen. Gisteren openden regeringstroepen in Hula het vuur op demonstranten. De stad ligt in de provincie Homs, een van de bolwerken van het verzet tegen president Assad. Het is het grootste aantal doden sinds begin april een wapenstilstand van kracht werd. Het hoofd van de VN-waarnemersmissie in Syrië spreekt van een onvergeeflijke daad... Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en de Arabische Liga hebben de aanslag veroordeeld. De Britse minister Heek dat de, wil dat de VN-veiligheidsraad komende week een spoedzitting houdt om over het bloedbad te spreken. Maandag komt de VN-gezant voor Syrië Kofi Annan naar Damascus voor overleg. In de Franse Dordogne zijn twee Nederlanders gewond geraakt bij een vlucht met een hete luchtballon. In totaal drie Nederlanders maakten gisteravond een rondvlucht bij het dorpje waar ze wonen. Twintig minuten nadat ze waren opgestegen raakte de ballon een elektriciteitskabel waarna het doek vlam vatte. Een man en een vrouw sprongen uit de mand en maakten een val van een tiental meters. De man van 61 raakte zwaar gewond. De vrouw van 55 liep lichte verwondingen op. De 60-jarige echtgenote van de man landde uiteindelijk met de ballon honderden meters verder op de grond en bleef ongedeerd. Drie weken voor de Griekse verkiezingen staan de pro-Europese partijen volgens peilingen weer op een meerderheid. Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, zouden de conservatieven en de socialisten samen meer dan de helft van de zetels krijgen. De conservatieve Nieuwe Democratie wordt volgens vier peilingen de grootste partij. Nieuwe Democratie is voor uitvoering van het bezuinigingspakket dat is afgesproken met de Eurolanden en het IMF. De partij staat in de peilingen iets voor op het radicaal linkse Syriza dat fel tegen de bezuinigingen is. Het weer vanavond en vannacht helder. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen veel zon en maxima tussen 18 en 26 graden.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 Welkom terug bij de Euro Breakdown. Op weg naar de nummer 1 van Europa. Even voor de klok van 5 uur weten we welke plaat op dit moment de beste is in Europa. En na die tijd kan je natuurlijk lekker naar ZFM gaan blijven luisteren. De jongens van hier Weekend In hebben weer een eh, bomvolle show voor je klaarstaan. Straks tussen 5 en 7. Your Breakdown zit ondertussen in de 22e jaargang, aflevering 20. En vandaag alweer 18 mei in 2012. De lijst bevat 19 stijgers, 2 zittenblijvers, 16 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Uit de lijst verdwenen na 16 weken Jesse G en Domino. Michel Kiwanaka Home Again na 15. En Katy Perry Part of Me verdwijnt na 13 weken uit de lijst. is voor de tweede week achter elkaar. Rihanna, Where Have You Been? Deze week gaat ze 9 plaatsen omhoog. Snelste dalen dat is Riders samen met Sia. De Wild Ones zakken er 11. Langs genoteerd, Jason Mraz, I Won't Give Up staat ondertussen alweer 18 weken in de lijst van Europa. 18 mei komen we ook tegen in de geschiedenisboeken. 1804, Napoleon Bonaparte wordt het bij eh, senaatbesluit uitgeroepen tot keizer. In 1857 is de opening van de Rotterdamse Diergaarde, de latere Diergaarde Blijdorp. In 2007 de cholera Gorilla Bokito van datzelfde diergaarde Blijdorp wat 150 jaar bestaat. Springt over een beek en ontsnapt korte tijd.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 And I can't believe where you're is written Eh, volgende week moet het weer allemaal wat beter gaan worden, zeggen ze. Dan zal deze plaat het nog beter gaan doen. Gustavo Lima met zijn zomerhit Ballade in de vierde week omhoog van 24 naar plek 17. En voor nog Nick Mier en eh, Starships. Die plaat gaat omhoog van 22 naar 19. David Guetta, Chris Brown en Lil Wayne. I Can Only Imagine. De plaat gaat omhoog van 21 naar 16. Where been, where been all my life, all my life. shoot me. smooches. You're a beast, you're, you're a beauty. Man, I think somebody and gave Cupid a Uzi. Shoot me, you're a firework, brighter in the dark. So let's turn off the lights and give me that spark. What it been like?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 Business in the front, party in the back. Maybe I was wrong, was the outfit really whack? This kind of thing doesn't happen usually. I'm on the opposite side of it, truthfully. I know you want it, so come and get it. Cheerio. See, I've been waiting all day for you to call me baby. So let's get up, let's get on it. Don't you leave me broken hearted tonight. Oh. de eh, tweede single die ze ooit uitgebracht heeft, Carmen. De eerste was in 2011 Crazy Your Party. En dat eh, kwam eigenlijk alleen in de United States ergens binnen in de lijst. Daar ergens op 36. En deze Carmen Broken Hearted, dat is toch in heel Europa meteen een hit aan het worden. Zes weken lang staat ze nu in de lijst van Europa.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 you. Live en Wiz Calavia, de payphone. Dat was de nummer 12 van deze week. Kijk wij eens achterom naar 20 tot en met 11 vinden wij namelijk Adam Lambert en Bruno Mars Never Close Our Eyes. In de vierde week omhoog van 23 naar 20. Nicki Minaj en haar Starships gaan in de zevende week omhoog van 22 naar 19. Simple Plan en Kane en Summer Paradise in de twaalfde week zakken van 13 naar 18. Van 24 omhoog naar 17 in de 7 week. Gustavo Lima en Ballade. David Guetta, Chris Brown en Lil Wayne. I Can Only Imagine. In de 5 week 5 plaatsen omhoog van 21 naar 16. En Hot Shell Ray Honestly zakt van 14 naar 15 in de 7e week. Chris Brown, Turn Up The Music gaan we naar beneden. En wel van 10 naar 14 in de 12e week. En Carmen, Broken Hearted staat 6 weken in de lijst. Gaat van 15 naar 13. Van 18 omhoog naar 12 in de 5e week. Moon 5 en Wiz dus met die Payphone nummer 11 die stond vorige week nog erg hoog in de lijst, namelijk zelfs op 2. Maar in de tiende week zakken Quintino en Son Wilva met Epic ver naar beneden. Van 2 zakken dus naar die 11e plek. Nummer 10, die is deze week in handen van Meyer Hartaner en Russell Kicks. In de zesde week gaat The Walk omhoog van 12 naar plek nummer 10. De The Walk omhoog van 12 naar 9. Jason Hulo Breeding, die moet wel wat inleveren. Die zakt namelijk van 3 naar 9 en van 4 zakken naar 8. Train en Drive-By. Nickelback gaat dan weer de goede kant op. Lullaby gaat in de negende week namelijk omhoog van 8 naar 7. Een van de platen die deze week blijft zitten, waar die vorige week ook zat, die is van DJ Fresh en Rita Ora.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 I found myself in pieces on the hotel floor Hard times have held me somehow my shadow plays a role. My shadow days are over now Well, I ain't no troublemaker And I never meant her harm But it doesn't mean I didn't make it hard to carry on Well, it sucks to be honest tries to make some love top 4 gevallen John Mayer en Shadow Days. Want in de negende week gaat hij omhoog van 9 naar plek nummer 4. En daarvoor Of Monsters and Men en Little Talks. En die plaat gaat in de achtste week omhoog van 7 alweer naar plek nummer 5. Gia Fresh was de eerste zittenblijver van vandaag samen met Rita Ora. Hot Right Now op plek nummer 6. Tijd voor ons om top 3 in te gaan. Wat heb ik voor je klaarstaan? Nou, in ieder geval de plaat die vorige week op plek nummer 5 stond en deze week omhoog gaat naar 3. Alicia Banks en Lacey J en 212. town. Hey nigga, you know what's up or don't you? Word who made ya? I'm a rude bitch, nigga. What are you made up of? Made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck I'm like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. Cock a in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? shot Homie, if you want to, put your guns up Tell your crew don't front, I'm a hoodlum, nigga You know you were two ones Bitch, I'm about to blew up too I'm the one to you day I'm the new shit from Young Rapunzel Who are you, bitch, new lunch? Straight up, that is bitch won't get a match you won't do much See, even if you do want to bust You bitch, you get your cut and touch your crew up too Pop, you playing with your butter like a boo Won't you cock the gun too? Where you do eat coon hun? I'm fucking with your cutie cue What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face But you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun I'ma ruin you, cunt What hey, hey. De snelstijger van deze week is in handen van Rihanna. Net als vorige week dus Where Have You Been gaat deze week omhoog van 11 naar 2. En dat alles in de zesde week dat zij in de lijst staat. We begonnen het verhaal met dat er twee blijven waren. Nou, één kwamen we tegen op plek nummer 6, DJ Fresh en Rita Ora Hot Right Now. En de andere, dat is de nummer 1 van Europa. In de elfde week dat ze in de lijst staat, blijft ze dus bovenaan staan.